Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten zijn thuis opgezocht na de avondklokrellen. Dat zegt minister Grapperhaus in het AD. Volgens hem hebben relschoppers filmpjes gemaakt met verknipte beelden... zodat het lijkt dat agenten rellen uitlokken of zonder reden geweld gebruiken. Vervolgens worden de adressen van agenten opgezocht en gedeeld op social media. Minister Grapperhaus zegt dat het tientallen keren is voorgekomen... en dat sommige agenten daadwerkelijk thuis zijn opgezocht. Hij noemt het echt het lafste en laagste wat er is. Het KNMI heeft voor zondag code oranje afgegeven. Het kan flink gaan sneeuwen en hard gaan waaien. En dat is een gevaarlijke combinatie, vooral als je de weg op moet, zegt onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Dat leidt tot sneeuwjacht. Eh, dat betekent minder zicht, slecht zicht op de snelwegen. En ook eh, ja, moeite om dat allemaal van de snelwegen af te krijgen. Code oranje geldt voor bijna het hele land, behalve de provincies Groningen en Friesland. En Tessel. daar geldt code geel. Een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk telt voortaan wel even tot tien voordat ze iemand de huid vol scheldt. In Dubai schot ze haar huisgenoot via WhatsApp uit en die stapte vervolgens naar de rechter omdat ze zich beledigd voelde. Het kan flinke gevolgen hebben, want in de Verenigde Arabische Emiraten is schelden verboden. Daardoor kan de vrouw twee jaar de cel ingaan. Hondenhandelaren die jouw nieuwe pup komen thuisbezorgen. Dat gebeurt tijdens de coronacrisis vaker, blijkt het onderzoek van onze collega's van NOS Stories. Ook Violette kreeg aangeboden om de puppy die zij op het oog had thuis te laten bezorgen. En ze zocht al een tijdje een hondje en hoorde in haar zoektocht de gekste dingen. Heel veel rare dingen zijn er tegengekomen met bitcoins betalen en... Eh, ja, op een industrieterrein afspreken. Dan zouden ze een speciale courier regelen en die uh, zou dan de hond daarmee eigenlijk. Als je een pup laat thuis bezorgen kun je nog minder goed checken hoe de hond is opgegroeid en wat zijn leefomstandigheden zijn. dan is dus de kans groter dat je eindigt met een ongezonde hond. De NVWA, die de hondenhandel moet controleren, maakt zich zorgen om de nieuwe bezorgtrend. Dan nog het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar rond het vriespunt.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 Estoy de tu mami, tú tienes que moverlo. Te los bikinis que se y quiero verlo. Yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo. Y lo que yo te dé, tú tienes que cogerlo. Cógelo, cómetelo todo, cógelo, cómetelo todo, cógelo. she bad, you the worst one. I'ma get it, don't care who first come. Turn up and still get the work done. Ice on me, how I live so cold. Money on me, make a drop down low. Yeah, we ain't done yet. Let me see your one, two step. in the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side.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 right and it feels good. So they take these steps. These type of steps is what gets them into the music. But these steps uh, is what they do. And this is how they do it. Step one, pay the fee to get into the bar. Step two, grab my friends how they wanna feel. So they pay close attention and they let their body talk. And that's what it's all about, and they get it. Man, I love when they get charged up. And they bring it in the club like this, come on. But these steps uh, is what they do. This is how they do it. banana. me the champion, now. the champion, champion, champion. jou, CFM Zandvoort. See it in the house. Hey, volgende week vrijdag 9 uur sharp. Als er geen meter sneeuw liggen, dan zijn we er gewoon weer bij. En anders hebben we een hele mooie kerstmix hoor. Oh, ik heb nog wel wat moois in de bus. Mijn naam was DJ JK. Samen met DJ Dion Sydney was dit See It Sessions. Wil je terug horen? Zoek ons op op Mixcloud. Of natuurlijk bij onze eigen zender. Ik zeg, doei! Baby, won't you come and save